Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Door de zware natuurbranden in de Amerikaanse stad Los Angeles... hebben al meer dan 150.000 mensen hun huis moeten achterlaten... zegt de sheriff van de stad. Het dodental van de branden is inmiddels opgelopen naar 11. 13 mensen zijn vermist. Sinds woensdag woeden meerdere natuurbranden in de miljoenenstad in Californië. Het lukt de brandweer nog niet om controle te krijgen over de situatie. Sinds 1 december zijn zeker 3600 kalveren vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg naar Nederland gekomen. Dat schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. In die Duitse deelstaat zijn waterbuffels besmet met mond- en klauwzeer. De dieren die naar Nederland zijn gekomen staan op tenminste 125 bedrijven verspreid over het hele land. De minister heeft nu uit voorzorg het afvoeren van vleeskalveren verboden. De Israëlische premier Netanyahu stuurt een zware delegatie naar Qatar. In de hoofdstad Doha wordt gesproken over een staakt het vuren in de Gazastrook. Namens Israël gaan onder andere het hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst... en zijn collega van de Binnenlandse Veiligheidsdienst daarheen. Wanneer de Israëlische delegatie vertrekt naar Doha is niet duidelijk. De nieuwe indirecte onderhandelingsronde tussen Israël en Hamas begon vorige week. De VS, Egypte en Qatar bemiddelen tussen de partijen. PSV heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. Thuis in Eindhoven werd het gisteravond 2-2 tegen AZ. PSV blijft wel koploper in de eredivisie. Er waren nog drie wedstrijden in de eredivisie. NEC versloeg PEC Zwolle met 1-0. Ajax won thuis van RKC Waalwijk met 2-1. En Sparta was op bezoek bij Heracles in Almelo. En die wedstrijd eindigde in 1-1. Eh, de wedstrijd werd ook drie kwartier stilgelegd... omdat supporters van Heracles vuurwerk op het veld gooiden. Het weer, het koelt in de loop van de nacht flink af. Aan de kust ligt de temperatuur rond het vriespunt. In het binnenland gaat het 1 tot 5 graden vriezen.